De ambassade probeert zo goed mogelijk alle mensen te informeren over de verschillende opties. Eh, maar deze optie hebben we nu toegevoegd, omdat we toch zo snel mogelijk die mensen in staat willen stellen eh, om weer terug naar huis te gaan. Het eerste vliegtuig is onderweg naar Tel Aviv om de eerste groep op te halen. Morgen komt een ander deel dus deze kant op. Er zijn ook zo'n 17.000 Nederlanders die in Israël wonen. Die worden voorlopig niet geëvacueerd. De bodyguard van Lil Kleine is opgepakt. De man zou contact hebben met Bolle Jos. Dat is een van de meest gezochte drugsverdachten in Nederland. Het Openbaar Ministerie denkt dat ook de bodyguard zich bezighoudt met drugshandel en witwassen. Bijna duizend brandweermensen proberen grote bosbranden te blussen in de Argentijnse provincie Cordoba. Het vuur verspreidt zich snel, omdat er op dit moment een hittegolf is daar. Duizenden mensen moesten hun huis al uit. De politie heeft een man opgepakt die de branden zou hebben veroorzaakt toen hij een vuurtje maakte. En je kunt op veel plekken vandaag een wapperende regenboogvlag tegenkomen. Het is Coming Out Day. Op Schouwen-Duiveland in Zeeland werd die vanochtend vroeg gehesen. There she goes! Ja, het is daar een extra bijzondere dag, want in die Zeeuwse plaats is de regenboogvlag voor het eerst ooit bij het gemeentehuis gehezen. De initiatiefnemer is blij. Dat is voor alle mensen van Schouwen-Duiveland uh, eh, is het belangrijk om te zien, hey, onze gemeente laat ook iedereen hier welkom zijn en zich vrij voelen. Dus het is superbelangrijk als symbool. Het weer in het zuiden en oosten, best wat zon.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 Bali, Pluspunt, gastheer, gastvrouw, klusjes, tuinieren, boodschappen, gezelschap en bezoek, etc. Of heb je een ander talent dat je graag wilt inzetten? Het zijn vaak de kleine dingen die zoveel kunnen betekenen, zowel voor jezelf als voor een ander. Ben jij die enthousiaste vrijwilliger?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 u deze Marvin Gaye, Marvin Pence Gaye zoals hij eigenlijk heet... geboren in 1939 in Los Angeles en overleden op 1 april 1984... was een Amerikaanse rhythm and blues zanger. Hij geldt als een van de belangrijkste en invloedrijkste soulzangers... en ontwikkelde een revolutionaire opnamestijl waarbij hij via overdubs niet alleen met zichzelf in de wet kon gaan... maar ook de harmonieën voor zijn rekening nam. Een pikant detail is... Een pikant detail is 1 april, nee dat is geen grap, in 1984 werd hij door zijn vader doodgeschoten. Hier is Marvin Gaye met Sexual Healing. zaterdag 14 oktober van 11 uur tot 2 uur middags... het Veteranencomité van Zandvoort organiseert ieder jaar een dag... voor alle oorlogsveteranen in Zandvoort. Deze Zandvoortse Veteranendag vindt dus plaats... zaterdag 14 oktober bij strandpaviljoen Talassa. En het is ook zaterdag 14 oktober... dat is van 12 uur tot zondag 15 oktober tot 5 uur middags... een tweedaags kunstroute door Zandvoort. En circa 20 locaties tonen lokale kunstenaars hun werk. Er is een routeboekje waarmee langs alle locaties kan worden gewandeld. Gelukkig hoeft dat niet allemaal op één dag. Dus u hebt twee dagen de tijd om er langs te lopen. Strange, for that will make people flag. leek wel heel toepasselijk, plaatje. Ook in deze moeilijke tijd. En we gaan door met Snowy White. Bird of Paradise. collega Bart van der Meer heeft elke week een item over vervlogen tijden... in de Engelse top 40 van 60 jaar geleden. Hij schreef deze week het volgende. Deze week vier nieuwe hits in de UK top 40 van 60 jaar geleden. De keuze viel op Shirley, en terecht. Er waren nog twee kanten, Billy Fury en Dave Barry... die de top 10 eventueel hadden kunnen halen... maar ze kon rustig al leuzend in haar vertuigen genieten van haar top 40 hit. I Who Have Nothing. Hier is Shirley Bessie. I have nothing. I had no one adore you and want you so I'm just a no one with nothing to give you but by her diamonds, bright sparkling diamonds. but believe me dear when i say way she wants to fancy clubs and restaurants. But I can only watch you with my nose pressed up against the window pane. I, I who have nothing have no one must watch you go dancing by. so serious. So if you're too school for cool. Dit was Pink met Raise Your Glass.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 En Constantijn is geboren in 1969 en die wordt dus vandaag 54 jaar. Tania Tucker, een Amerikaanse countryzangeres... en die is geboren in 1958 en die wordt dus vandaag 65 jaar. Tania Tucker is een Amerikaanse zangeres. Zij, werd eh, eh, zij begon als kindster in de countrymuziek... en bleef op een uitstapje naar de rock na in deze tijd in deze stijl zingen. Zij kreeg saxofoonles vanaf haar zesde en besloot dat ze liever wilde zingen op haar achtste. Toen countryzanger Mel Tills haar hoorde zingen, was hij onder de indruk en liet hij haar optreden in zijn shows. Sinds de jonge jaren is haar carrière wordt ze geroemd vanwege haar rijpe stem. Hier is de jarige Tania Tucker met Ready As I Never Be. I felt you saw your star. From the old town movies to the bars on the boulevard, the bells were ringing for a gypsy soul. Straight to the smart mouth little girl from Seminole. All you outlaws and the Opry Queen. They wrap those golden arms around the baby of the family To stand beside you then was more than enough I always was and always will be looking up So gather round now It's time to sing It's bittersweet watching doves fly sooner than me. I guess I'm ready, ready as I'll never be. The snow don't fall on Wilcox, and the whippoorwill don't lie. Are the two things you can count on. saw afgelopen maandag is gestart met de voorbereidingen van de sloop van het voormalige restaurant Le Grand Prix. Dit is de laatste passagepand aan de burgemeester Engelbertstraat dat gesloopt gaat worden. Er is een beperkte hoeveelheid asbest in het pand aangetroffen. Deze schadelijke stof zal door een gespecialiseerd bedrijf veilig worden verwijderd. Dit zal ongeveer een week in beslag nemen. De daadwerkelijke sloop van het gebouw start 25 oktober en duurt ongeveer tot half november. Ja. Soms duurt het even voordat er wat gestart wordt. Maar dan heb je ook wat, denk ik. op het zand vanwege de nazomer vorige week nog overuren werden gedraaid... werd elders in het dorp alweer druk vergaderd over de ijsbaan. Traditiegetrouw neemt de ijsbaan Zandvoort rond de feestdagen in december... gedurende drie weken het Raadhuisplein in beslag. Volgens het bestuur staat niets de komst van de ijsbaan dit jaar nog in de weg. Al is er altijd behoefte aan nieuwe sponsoren en vrijwilligers. De feestelijke opening van de ijsbaan is op zaterdag 16 december om 6 uur s avonds met de hele avond gratis schaatsen voor iedereen. Evenals vorige edities is, dit, is dat de zaterdag voordat de kerstvakantie begint. Zodat er ook een week lang in de schoolverband geschaatst kan worden. En ik eindig mijn programma met Blondie, Dennis. zitten we Op deze woensdag. Volgende week ben ik weer live in de studio. Ik hoop je dan weer terug te, te zien.